naar buiten had moeten brengen. Gisteren werd bekend dat Anema als coach vaker met Nederland over het verloop van de ploegenachtervolging. De NOC gaf Anema destijds een berisping en liet het daarbij. Het weer nog droog en vrij zonnig. Vanmiddag wordt het ongeveer 7 graden. Ook morgen droog en geregeld zon. Zondag wat meer bewolking en kans op een bui. En ook dan een graad of 7. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 9 kilometer.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 Gisteren bleek dat schaatscoach Anema op de Spelen in 2014 afspraken wilde maken over een ploegenachtervolging. Het Nederlands Olympisch Comité deed de zaak intern af met een berisping. Bruins had graag eerder van de zaak geweten, zei hij vlak voor de ministerraad. Een oordeel heeft Bruins nog niet, maar hij zei matchfixing hoort niet thuis in de sport. Ook in de Tweede Kamer is verontwaardigd gereageerd op de kwestie. Minister Kolmees van Sociale Zaken zegt heel binnenkort met een eigen voorstel voor ouderschapsverlof te komen. De Sociaal-Economische Raad adviseerde vanochtend om naast het zwangerschapsverlof beide ouders zes weken volledig doorbetaald verlof te geven. Kolmees wil zover niet gaan. Hij wil ouders alleen in de eerste week volledig doorbetalen en daarna krijgt de partner 70 van het loon. Verder wil Kolmees dat de werkgever het verlof betaalt en niet de overheid zoals de SER adviseert. Volgens Koolmees is uitbreiding van het ouderschapsverlof belangrijk voor de arbeidsmarkt en de band tussen ouder en kind. De verdachte van een schietpartij gisteren op een middelbare school in Florida heeft bekend. De oud-leerling van 19 liep gisteren met een semi-automatisch wapen de school in en opende het vuur op leerlingen. De schietpartij duurde in totaal drie minuten. Daarbij kwamen 17 mensen om. De schutter liep daarna de school uit en wist ongezien te vluchten. Hij ging naar de McDonald's, maar werd 40 minuten later toch aangehouden.